met het NOS-journaal. Vanwege de val van het kabinet Schoof heeft koning Willem-Alexander zijn staatsbezoek aan Tsjechië ingekort. De koning komt morgen terug naar Nederland om te praten met zijn vaste adviseurs. Dat zijn de vicepresident van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Schoof legt morgenochtend in de Tweede Kamer een verklaring af. Daarna debatteert de Kamer over de val van het kabinet. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans liet weten dat hij niet alleen Schoof ter verantwoording wil roepen maar ook de vier coalitiepartijen. Andere oppositiepartijen sloten zich daarbij aan. De extra grenscontroles leiden niet tot minder asielzoekers... blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Sinds december voert de marechaussee controles uit... op snelwegen vanuit Duitsland en België. Het kabinet wil daarmee de druk op de asielketen verminderen. Maar volgens de Rekenkamer zijn de controles daarvoor geen geschikt middel. Iemand kan bij zo'n controle asiel vragen... Als dat gebeurt mag hij of zij daarna rechtmatig de procedure in Nederland afwachten. Het maakt dus niet uit of een asielzoeker tegen een controle aanloopt of niet, zegt de Rekenkamer. Het treinverkeer ligt vrijdag waarschijnlijk in een groot deel van het land stil. Vakbond FNV dreigt al een tijdje met stakingen en laat weten dat die definitief doorgaan. De vakbonden hadden Dns na het vastlopen van de cao gesprekken een ultimatum gesteld. Dat is vanmiddag om 5 uur afgelopen. NS waarschuwde vanmiddag dat de staking van vrijdag gevolgen kan hebben voor het treinverkeer in het hele land. Omdat de actie gepland is in de regio Midden. Mogelijk rijden er helemaal geen treinen. En voor komende weken zijn meer stakingen aangekondigd. Het weer op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Uiteindelijk volgt vanuit het westen af en toe wat regen of motregen. Morgenochtend is het in het oosten nog bewolkt met wat regen... maar in de middag is het op een enkele bui na overal droog met af en toe zon wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik eh, bedacht dat eh, met het festival in Breda... dat deze dagen plaatsvindt... Eh, er een scala aan festivals op jazzfestivals in Nederland van start gaat de rest van het jaar. Ongelooflijk veel. En eh, vanwege dat feit bedacht ik van... Eh, nou, ik ga eens al die grote jongens laten horen. De jongens van Weleer, waar het allemaal mee begonnen is... en waar we allemaal onze eerste schreden op het jazzpad hebben neergelegd. Noord-Holland heeft eh, eh, de komende weken eh, jazz... op verschillende manieren. Het Red Light Jazz Festival gaat volgende week van start. Grachtenfestival komt er nog aan. we hebben nog in Loosdrecht, komt het nog in Enkhuizen. Over twee weken Laren. Het is ongelooflijk. Haarlem. In augustus Aartswoud. In de Walvis in het eh, havengebied Amsterdam. Groningen. Zutphen. Nijmegen. Te veel om op te noemen. Heel Nederland. Bulk van de jazzfestivals. IJssel Jazz in Gorsel. Doesburg. Flevoland. Summertime in Drenthe. Het is eh, niet meer bij te benen. En het ene is nog mooier en interessanter dan het andere. Amersfoort ook eh, in juni. Vredeburg, Utrecht, eh, Zeeland Jazz by the Sea in, in Domburg, maar ook Zeeland Jazz in Terneuzen, eh, Middelburg. Kortom, we gaan er eh, van alles beleven. Welkom nogmaals en eh, veel plezier in deze uitzending.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 We gaan uh, van start met uh, de jongens van Weleer heel veel mensen die vandaag aan het bod komen... die hebben ooit ook allemaal nog opgetreden op het Noordje Jazz Festival... dat eh, in juli van start gaat. Roy Eldridge met zijn fluwelen trompet... Wrap Your Troubles in Dreams. Ja, Roy Eldridge. Eh, Sarah Vaughan met een, een titel die voor velen bekend is geworden. In de popmuziek is vaker zo dat stukken die oorspronkelijk eh, komen uit de periode eh, van de jazzmuziek... die oorspronkelijk als compositie zijn gemaakt voor jazzgroepen... dat die uiteindelijk later nog een keer zeker zo bekend worden... omdat popmuzikanten dit stuk opnemen. En dat is ook het geval met het volgende. The More I See You. The more I see the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. more I see. Ja, eh, dat was natuurlijk uh, Sarah Vaughan, de More e Ik had het net over stukken die uit de jazz vertolkingen komen... en uiteindelijk dan eh, beroemd worden omdat anderen dat gaan vertolken. En dat is ook het geval met een stuk dat Art Farmer heeft opgenomen. En bekend geworden later door eh, de vertolking van Barbara Streisand. En dan heb ik het over het stuk People. Art Farmer. Farmer, Niks eh, People, All About Art. En van Art gaan we naar eh, een, iemand die oorspronkelijk pianist was... en ineens kennis maakte met het Hammondorgel van Wild Bill Davis. En toen dacht, dat ga ik de rest van mijn leven spelen. En dat is hem goed gelukt. Jimmy Smith. Live opname Set and Doll. een mooi einde aankomen. En dat was prachtig geïmproviseerd. Jimmy Smith live set in dol. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met als rode draad de helden van weleer. Alle muzikanten die en of op het Noordzee ooit gespeeld hebben. Maar ook inspiratiebron zijn gebleken voor heel veel mensen die eh, zich gestort hebben op het spelen van jazzmuziek. Tony Bennett ligt op de draaitafel 97, volgens mij geworden 96, 23 overleden... samen met een kleine bezetting eh, onder leiding van Count Basie. Growing Pains. one day your mama drops the hem of your skirt. Next day you give up yelling, What's for dessert? You can't explain it, but you're one solid hurt. Baby, you've got growing pains. Your Christmas penny doesn't look half so bright. Papa's not president <laughs> since maybe tonight when you're not quite so sure that mom's always right. Baby, you've got growing pains. Nothing's wrong, just growing pains. And they'll never hurt too long. When there are cobwebs in the dreams that you weave, when there's no magic in the words make believe when doubt comes peeping out and tugs at your sleeve, baby, you've got growing pains. When you come home from school and don't slam the door right down the banisters or slide across the floor. When you don't cry for every toy in the store, baby, you've got growing pains. They're not bag just growing pains. You'll be awfully glad you. De dwarsfluit, die gaan we straks ook nog horen. We gaan naar Harry James, een trompetist... die eh, bekend is geworden eigenlijk door zijn eh, deelname... in het orkest van Benny Goodman. En op enig moment was hij zo beroemd en gedreven... dat hij zijn eigen orkest ging oprichten. De big band van Harry James... En eh, ja, na de Tweede Wereldoorlog, het is bekend, zijn alle big bands teloor gegaan. En is dat die periode echt voorbij. I'm confessing that I love you. James en zijn big band. En eh, we hebben nu op de draaitafel Wes Montgomery, gitarist. Die, ehm, ja, zijn idool was de gitarist van destijds. Ooit in de, in de oude stijl. Niemand kan eromheen. Charlie Christian. En zijn debuut maakte hij in 48 met eh, Lionel Hampton. En eh, in 1960 ging hij optreden met Tommy Flanagan, de pianist die jarenlang ehm, de grote zangeressen heeft begeleid. En wij gaan hem nu horen in een stuk. Heeft wel een beetje van toepassing in Zandvoort. Afgelopen week had iedereen zijn ramen gelapt... en een dag later was het weer windkracht en alles was weer gezandstraald. West Montgomery, Sandy. Thank gitarist met het stuk Sandy. Kay Starr, zangeres, overleden in 2016, 94 jaar oud. Zingen is goed voor je. Ik, we kunnen het niet blijven benadrukken. Ehm, zij gaat zingen Honey. star met het stuk Honey. Ehm, ja, Jack Teagarden. Jack Teagarden, die hebben wij eh, op de draaitafel. Maar dan gaan we eens even kijken hoe dat dan... Eh, Jack Teagarden, St. James Infirmary. Dat is een, eh, een stuk bekend geworden ooit door de vertolking van Louis Armstrong in 1928 heet ook wel The Gambler's Blues... en is een traditional eh, in de geschiedenis van de jazzmuziek. Het, verhaal van een, eh, iemand in het ziekenhuis die overlijdt... en daar wordt hij herdacht en eh, het hele verhaal wordt dan verteld. Zelfs meneer Joe Dassin heeft het in de popmuziek ook opgenomen. We gaan luisteren naar trombonist en begnadigd zanger... Jack Teagarden, St. James Infirmary. dive, I want you to dress me in straight last shoes and a pearl gray hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know I died standing there. Jack Teagarden op zijn trombone en hij zong het ook. Ahmed Jamal, pianist, overleden 23. Een innovatieve en zeer invloedrijke Amerikaanse jazzpianist en componist. Hij eh, wordt genoemd de één na belangrijkste in de ontwikkeling van de jazz na 1945. Op nummer 1 staat Charlie Parker. De afgelopen vijf decennia was hij een van de meest succesvolle trioleiders in de jazz. Het zal u maar genoemd. U gaat het kunnen horen. Discount Be Love. live-opname van Ahmed Jamal en zijn trio. Het eerste uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer... zit er alweer bijna op. Rode Draad is eh, een scala aan opname van eh, de jazzmuzikanten van Weleer... die allemaal, althans waarvan velen ooit hebben opgetreden in de beginjaren van eh, het North Sea Jazz Festival. En allemaal muzikanten waar wij de liefde voor de jazz hebben leren tot ons te nemen. Eh, ik eindig met het eerste uur en daarna hebben we nog een uur... met een opname van Johnny Hodges, de beroemde tenorsaxofonist... in het orkest van Duke Ellington.